Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. long December. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. En luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 ZFM.